Jobboot met het NOS Journaal. Frankrijk is door naar de halve finale op het EK. In het Stade de France in Parijs was de Franse ploeg veel te sterk voor IJsland. Het werd 5-2. De IJslanders kwamen al snel op achterstand. Frankrijk speelt nu donderdag tegen Duitsland. De andere halve finale is woensdag. Dan speelt Wales tegen Portugal. In België heeft een spookrijder een dodelijk ongeluk veroorzaakt op de snelweg tussen Luik en Bergen. De spookrijder zou frontaal zijn ingereden op een andere auto. Daarbij zijn drie mensen om het leven gekomen. De snelweg in de richting van Namen is afgesloten. Het verkeer wordt daar omgeleid. President Obama heeft de aanslag in Bagdad, waarbij zeker 115 mensen zijn gedood, scherp veroordeeld. De VS zijn vastberaden om IS te verslaan, zei hij. Ook minister Koenders veroordeelt de aanslag in de Iraakse hoofdstad... en zegt dat Nederland zij aan zij staat met de Iraakse regering. De aanslag in Bagdad is de zwaarste in dit jaar. Afgelopen week moest IS de stad Fallujah op zo'n 50 kilometer van Bagdad opgeven na een offensief van het Iraakse leger. In New York hebben zo'n 150 familieleden en vrienden in besloten kring afscheid genomen van de Amerikaanse schrijver Elie Wiesel. Hij overleed gisteren op 87-jarige leeftijd. Wiesel overleefde de holocaust en schreef daarover enkele boeken. In 1986 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. Het kunstwerk van Christo in Noord-Italië heeft de afgelopen weken veel publiek getrokken. De Floating Piers, een watertapijt, trok meer dan 1,2 miljoen bezoekers. Veel meer dan de 500.000 die waren verwacht. De Bulgaarse kunstenaar had zijn creatie gemaakt van 200.000 kunststofpontons met een lengte van 3 kilometer. Christo heeft er zeven maanden aan gewerkt. Max Verstappen is bij de Grand Prix van Oostenrijk als tweede gefinished. De Formule 1-coureur kwam na de Brit Lewis Hamilton over de streep. De Finn Raikkonen eindigt als derde. Het is de tweede keer dat de 18-jarige Limburger het erepodium haalde. In mei won Verstappen de Grand Prix van Spanje. Het weer op de meeste plaatsen droog en opklaringen. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt en lichte neerslag, later ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden.